Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op een eendenbedrijf en een kippenbedrijf in Kamperveen is men bezig de dieren te ruimen. Vanmorgen is op de twee bedrijven die naast elkaar liggen vogelgriep vastgesteld. De bedrijven vallen onder de gemeente Kampen. In de buurt is nog een pluimveebedrijf en daar worden de dieren uit voorzorg afgemaakt. Er is nu vogelgriep vastgesteld op vier pluimveebedrijven in Nederland. Aisha, het meisje uit Maastricht dat woensdag werd gearresteerd toen ze terugkwam uit Syrië, blijft nog zeker drie dagen vastzitten. Dat heeft de onderzoeksrechter bepaald. Het OM verdenkt het meisje van 19 ervan dat ze naar Syrië ging om deel te nemen aan de jihad daar. Haar moeder heeft haar teruggehaald naar Nederland. Volgens het OM is die moeder niet zelf in Syrië geweest, maar ze heeft haar dochter mogelijk opgewacht aan de Turk-Syrische grens. Een Pool van 33 die vorig jaar in Limburg drie mensen heeft doodgereden... is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. De bestuurder schepte een meisje van twee en haar opa en oma. De ouders van het kind reageerden woedend op de taakstraf. De vader gooide een stoel naar de rechter. Hij werd daar op de rechtszaal uitgezet. Nederland wijst vergeldingsacties van Israël tegen Palestijnse aanslagplegers en hun familie af. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken gezegd na afloop van de ministerraad. Israël blaast sinds een paar maanden weer huizen op van Palestijnen die Israëli's hebben omgebracht. De galeriehouder in Amsterdam die Mein Kampf heeft verkocht wordt niet gestraft. Er was 1000 euro geëist, maar volgens de rechter is dat niet nodig. Mensen kunnen tegenwoordig de tekst van het boek van Adolf Hitler zo op internet vinden. Het straffen van de galeriehouder om joden te beschermen tegen discriminatie is ook niet nodig volgens de rechtbank. De verkoop van Mein Kampf is sinds 1974 verboden. Het weer, Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht in het westen en noorden mogelijk een spatje regen. Morgen meest droog en 10 tot 14 graden. Dit was het... En... verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files nemen af, maar zijn nog niet voorbij. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 7 kilometer tussen Diemen en Knopend Muidenberg. Daar is de weg wel vrij. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiderslot 6 kilometer. 2 kilometer op de A2 Utrecht en Bos bij Knopend Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Knopend de Nieuwe Meer 4 kilometer. Op de A10 eh, richting Den Haag. A10 Zuid bij Knopend de Nieuwe Meer. 6 kilometer vanaf Amsterdam Business Park. Dus door een ongeluk eh, zijn twee rijstroken afgesloten op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 4 kilometer. Op de A27 Gorkum richting Almere bij Beeldhoven 2 kilometer.